Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Werkgevers staan niet te springen om mensen met een arbeidsbeperking of ouderen in dienst te nemen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat werkgevers wel zeggen dat ze een inclusief personeelsbeleid voorstaan, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Als reden noemen bedrijven dat ze geen werk hebben voor mensen met een beperking of dat ze ze niet goed genoeg kunnen begeleiden. Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers niet weten dat er regelingen zijn die het financieel aantrekkelijker maken om een gehandicapte aan te nemen. Het Witte Huis weigert mee te werken aan het onderzoek van het Amerikaanse congres... naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Trump. Volgens de advocaten van Trump is het onderzoek ongrondwettig en dus illegaal. Door de weigering loopt de spanning tussen Trump en de democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden steeds verder op. Oud-minister Ella Vogelaar is plotseling overleden. Zoals voor de PvdA minister voor Wonen, Wijken en Integratie... in het kabinet Balken en de Vier. Na anderhalf jaar moest ze eind 2008 opstappen... nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd. Als minister introduceerde ze een lijst van 40 probleemwijken... die in de kabinetsperiode extra investeringen kregen... om de leefbaarheid te verbeteren. Ella Vogelaar was al langer depressief. Ze heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Vogelaar was 69 jaar. Boeren en andere demonstranten zijn van plan om volgende week woensdag het Binnenhof in Den Haag te bezetten. Ze willen daar meerdere dagen blijven, tot hun eisen zijn ingewilligd. Net als bij het vorige protest zijn de boeren van plan met trekkers als ochtends vroeg op pad te gaan.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 treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I should. come pull me up. She's like, I don't know, uh-huh. rope wood. Treat me good, treat me good. All in my Give it up, give it up. All in my. Give it up. in the way that I should. Treat me good, treat me good.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 Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat werkgevers wel zeggen dat ze een inclusief personeelsbeleid voorstaan. Maar in de praktijk komt daar weinig Trump en de democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verder op. Volgens de Democraten heeft de president zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik... door Oekraïne onder druk te zetten om een onderzoek naar de zoon van de democratische politicus Joe Biden te doen. De man die gisteren met een gestolen vrachtwagen inreed op wachtende auto's in de Duitse deelstaat Hessen wordt verdacht van poging tot moord. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over een mogelijk terroristisch motief van de 32-jarige Syriër, melden Duitse media. Minister Seehofer van Binnenlandse Zaken zei dat er nu nog geen bewijs is voor een terreuraanslag. De man kaapte een vrachtwagen en reed een paar honderd meter verderop in op auto's.